uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president en presidentskandidaat Donald Trump... heeft gisteren gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze zouden het onder meer hebben gehad over een staakt het vuren in Gaza... meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Vandaag zijn er onderhandelingen gepland over vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas... in ruil voor een staakt het vuren... Trump zou Netanyahu hebben aangemoedigd om in te stemmen met het voorstel wat nu op tafel ligt. Bij een botsing tussen twee straaljagers in Frankrijk zijn twee piloten om het leven gekomen. Volgens Franse media ging het om een piloot in opleiding en een instructeur die samen in één vliegtuig zaten. De piloot van de andere straaljager kon voor de crash een schietstoel gebruiken om uit het vliegtuig te komen. Hij raakte gewond, maar overleefde het wel. Het is nog onduidelijk waardoor de gevechtsvliegtuigen tegen elkaar vlogen. In Moskou is een Amerikaan opgepakt voor het aanvallen van een agent, melden Russische staatsmedia. De man zou hebben geprobeerd in te checken bij een hotel, maar had niet de benodigde papieren bij zich. Omdat hij agressief zou hebben gedaan, werd de politie gebeld. Op het politiebureau zou de man een agente op haar arm hebben geslagen en haar hebben geduwd. De man zit in voorarrest. Als het tot een rechtszaak komt, kan hij tot vijf jaar cel krijgen. Het bericht van de Russische staatsmedia is niet onafhankelijk te verifiëren. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat nu ook alarm over de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika. Ook bekend als apenpokken. De uitbraak is aangemerkt als internationale noodsituatie.